Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het Amsterdamse Hof moet zich in het liquidatieproces uitspreken over hoofdverdachte Ali Agun, ook al is hij vermoord. Advocaat Meijering pleit daarvoor op verzoek van de weduwe. Zij wil dat het Hof in het belang van haar kinderen een oordeel geeft over de schuldvraag. Volgens de weduwe is Agun onschuldig en zat hij bijna vier jaar onterecht vast. De man werd vlak voor kerst in Istanbul geliquideerd. Normaal gesproken stopt dan het proces. Het Belgische leger is beschikbaar om de politie bij te staan in antiterreuroperaties. De Belgische premier Michel zei op een persconferentie dat er 150 militairen klaarstaan. De Belgische regering wil verder het afluisteren intensiveren van mensen die mogelijk de veiligheid in gevaar brengen. De verklaring van premier Michel volgt op een persconferentie van het Belgische Openbaar Ministerie. Daaruit bleek dat de antiterreuroperatie van gisteren gericht was op een terreurcel die op het punt stond aanslagen te plegen. De terroristen wilden politiemensen doden. In de voorstad van Parijs heeft een gewapende man een tijdje twee mensen gegijzeld in een postkantoor. Na twee uur werd de man overmeesterd. De gegijzelden zijn ongedeerd. De gijzeling in de stad Colombe had niets te maken met de recente aanslagen in Parijs en de gijzelnemer zou geen jihadist zijn. Vanwege de verhoogde terreurdreiging was de politie massaal aanwezig bij het postkantoor. Franse media melden dat de man instabiel is en dat hij liefdesverdriet heeft. Bij een actie tegen illegale visserij op het IJsselmeer zijn meer dan 100 illegale fuiken ontdekt. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn ze van vier visserijbedrijven. Van januari tot en met april is het niet toegestaan om grote fuiken te gebruiken. De visstand op het IJsselmeer en het Markermeer staat onder grote druk en moet de kans krijgen om te herstellen. Zo gaat het bijvoorbeeld slecht met de brasem en de snoepbaars. Het weer. Vooral langs de westkust kan een bui vallen. De wind neemt af. Komende nacht daalt de temperatuur tot het vriespunt. Plaatselijk kans op regen of natte sneeuw. Morgen eerst zon. In de namiddag en avond winterse buien. Het wordt graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Zoeterwoude 2 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A5 Amsterdam richting Hoofddorp voor knopen de Hoek 2 kilometer. Ook daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berkman-Rode Reis 3. A15 Rotterdam richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 2. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopen de Bresseplein en afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan. Dat komt door een ongeluk.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 die had mij eh, het vorige uur horen zeggen dat wij eh, drie nieuwe binnenkomers hadden. 14 dalers, 8 zittenblijvers en 15 stijgers. En we hebben er pas twee gehad. We hebben echt pas twee nieuwe binnenkomers gehad. laatste nieuwe binnenkomer staat op nummer 19. En die is in handen van... ik wou bijna zeggen Sir Ian McKellen... Maar die doet alleen eh, mee in de videoclip. Die eh, kennen we als eh, Gandalf uit Lord of the Rings. En die speelt dus mee in de nieuwe videoclip van George Ezra. Want George Ezra en Sir Ian McKellen vormen een geweldige combi in Listen to the Man. De nieuwe video van deze George. De zanger onthulde eerder al dat hij de acteur had weten te regelen voor zijn videoclip. En nu is het resultaat van deze samenwerking te bekijken. Kijk even op YouTube ook. Want eh, in het begin van eh, Listen to the Man gaat het eh, nog best wel stroefjes tussen die twee. Ik vind het zo'n geweldige clip, hè. George voelt zich overschaduwd door de legendarische acteur. Ehm, we kennen hem allemaal van Gandalf, hè, van Lord of the Rings. Maar uiteindelijk komt het helemaal goed. Daar is nog wel een goed gesprek tussen beiden voor nodig, halverwege de clip. En dan heb ik zitten twijfelen. Zal ik de videoclip laten horen? Of zal ik gewoon een officiële audiotrack laten horen. Maar ehm, ik heb gekozen voor het eerste. Ik eh, ga de videoclip uh, laten horen. Op een gegeven moment eh, stopt de muziek en dan heb je een hele mooie discussie die, tussen die twee. Ik vind hem te leuk om hem niet te draaien. Moet gewoon kunnen vinden. Nummer 19, in handen dus van George Ezra. Ja, daar is hij hoor, Sir Ian. Sir Ian McKellen, echt waar, samen met George Ezra. Nummer 19, Listen to the Man. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, too. I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they say? Anyway, We're so young, girl, and you know you don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? will keep spinning and you can't jump off. But I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? you listen to Wait, wait, wait, hold up. Ian. Yes? What's going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Well, thank you very uh, much. I, I, I think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes. And you're just there. Look. Yes. So, ah, thank you. There was someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh, well, I'm sorry, but I'm just so excited to be here. You know, that, that, that, that, I understand that, but it's just a frustration. Do you know, Jeff? Uh, George. Yeah. I, love all your music oh, from, Bucharest onwards. Budapest. Budapest. Mm. Yeah. If I can just uh, just uh, well just be here, you know. As long as as long as I, really want, I have to space here. to breathe and do my thing. Well, of course. Yes. Well, mm, thank you very much. Ready? I'm ready. Yes. So am I. You don't have to be there, You don't have to be scared, You don't need a plan. what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Mooi tussen de mensen van Ian McKellen en eh, George Ezra. Ze zeggen echt een aanrader. Ga de clip kijken op YouTube op uh, Vevo. Is hij George Ezra. Listen to the man. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 19. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Ja, inderdaad, dat ben ik. Kijk ook even op eh, Facebook. Facebook.com slash eh, Eurobreakdown. Vind je iedere week de lijst weer terug. En de vooraankondiging met hoe deze uitzending er weer gaat uitzien. Ik heb ook een mooie eh, foto eh, op Facebook eh, gepost. En zelfs in Brazilië zitten ze te luisteren. Krijg een mooie opmerking van een lekker zender. Nou, daar zijn we zeker lekker aan het doen. Met prachtige muziek. Vervolgens is nummer 15, Megan Trainer. Deze dame uit 1993 komt ze. Toen ze 18 was, begon ze met haar eigen eerste album. Eh, I'll Sing With You, waarvoor ze alle nummers eh, helemaal zelf had geschreven. Samen met eh, Kevin Cadish, producent van onder meer Jason Mraz en Stacey Arco... schrijft ze in 2014 het nummer All About That Bass... dat in februari verscheen. In de VS bereikte ze de eerste plaats van de Billboard Hot 100... en in Nederland ehm, vier weken lang heeft ze... nee, na vier weken kwam ze op nummer 3 met het nummer All About The Bass... Eind 2014 wordt eh, Lips Are Moving uitgeroepen bij onze collega die ook uh, Radio 58 tot de alarm schrijft... die had ook eh, het berichtje lekker gestuurd net. En is haar tweede top 40 hit een feit. Het is de volgende track van haar inmiddels derde studioalbum Title... dat in 2015 verschijnt. En dan heb ik het over nummer 15 in de Euro Breakdown... met Megan Trainer met Your Lips Are Moving. Ja, dat zei ik net. I could be replaced. Nah, I come from outer space and I'm a classy girl.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 I love my beaches, South beaches, surf, board, and high tide. I can just roll up, cause I'm roll up. So that birthday cake get the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got the key to my city, it's over. No thoughts, only in the color covers. I said, rackets, wretches, hold up. I said, rackets, wretches, hold up. I know authentic. Cause my tens by limousines. My, my touch say it's the Midas. With a plus, on man, a minus. My team blowing on that slam. Make you cough, cough, that's bronchitis. Put your hands up. Uh, it's a stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre, double entendre. Why you hating? I get money, then I double up tongues. I know you came here to see. If you a freak, then you come my 14 in handen van eh, Flow Rider. Samen met uh, eh, Sage Gemini. En die afgekort is dat GDFR Going Down for Real for Op nummer 14. De Euro Breakdown. En het is weer tijd eh, voor een kleine opzomming welke we ondertussen hebben gehad. Het vanaf nummer 20 tot aan de helft van dit uur. En dat is de beurt voor Sander om dat te gaan doen. Fire away! Nou, op nummer 20 eh, staat Fancy Joy met Riptide. En we hebben hem net gehoord. Hij staat voor de eerste keer deze week in de lijst. George Ezra met Listen to the Man. Dan hebben we Kenji met Enda Louise op plaats nummer 18. Fox Stevens Sweet met Soda Pop op plek 17. Keigo met Firestone op plek 16. Megan Trainer, Your Lips Are Moving op 15. Flowride met GDFR, Go Down For Real op plek nummer 14. Op nummer 13. Hoosier met Take Me To The Church. Op 12. James Newton Howard met Jennifer Lawrence. The Hanging Tree. Op plek nummer 11. Taylor Swift. Shake It Up. En op plek nummer 10. Erwin Chupa. I'm Albert Paus. Kijk, dat zijn ze de tiende, tweede... Nee, derde kwartje van de lijst. De laatste 10 nummers, de eh, laatste 9 nummers, die ga je hier horen. Bij de Euro Breakdown op ZFM antwoord En dan beginnen we met het eh, prachtige nummer die op nummer 9 staat. En dat is niemand minder dan Jesse J. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the... Why so loud? If you don't like my sound, you can turn it down. handjes in de lucht hou. Heen en weer. Prachtige Jesse J. Niet zij hoor, maar het nummer. Eigenlijk allebei. Masterpiece op nummer 9. Maurice Mulder. Ja, dat ben ik. Waarvoor zeg je dat nou weer? Hou je mond eens een keer, Sander. Nummer 9 inderdaad voor Jesse J. Masterpiece. Zitten we alweer in de top 10. We gaan het toch snel. 4 minuten voor. Half 5. En nog maar een paar nummers te gaan. Dan zit deze aflevering van de Euro Breakdown er weer op. Echt waar, ja, echt waar wat kan dat snel gaan weer. Maar voordat we verder gaan... Wat is er allemaal te doen in en rondom Zandvoort? Nou, ik concentreer me even op in Zandvoort. En ik concentreer me nog dichter bij de deur, bij mij schuin beneden zelfs. Is de shoe de voorronde. shoe Ja joh, we hebben alles hier in Zandvoort. Kanalenpellen, pellen, en Sjoelkampioenschap. Want er zal gestreden worden om de titel beste shoeler van 2015. Dit keer zullen de vrouwen en de mannen tegelijkertijd tegen elkaar op gaan nemen... om een, om een welbegeerde plaats in de finale die op zaterdag 21 februari is. De wedstrijd begint om eh, half negen. Nog nooit gestuurd? Nou ja, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat tenslotte gewoon om de gezelligheid. En welke dame of hier dit jaar als winnaar uit de bus eh, komt. We zijn benieuwd. We gaan hem meemaken op de finale op 21 februari. Maar morgenavond is dat 17 januari, is de voorrondes. Waar zou je denken? Nou, op Kerkplein. Mooi cafeetje die daar zit, uh, Café Koper. Half negen gaat het beginnen. Toegang is gratis. Het enige geld wat je mee moet nemen is eh, voor je lekkere versnapering eh, al daar. Maar moet wel gewoon natuurlijk betaald worden. Door met de lijst van Europa. Denk je, is er niet meer te doen? Ja, vast wel. Kijk daarvoor even op teksttelevisie. Ziggo, als je hier in de regio woont. Regio eh, Beverwijk, Zandvoort en zo. Zandvoort, eh, die richting eh, Ziggo Digitaal Televisie, kanaal 40. Daar staan de agenda's op, onder andere ook de bioscoopagenda... wat er allemaal te doen is, al daar. Maar ook wat er te doen is en wat er gebeurd is. Niet geheel onbelangrijk. Wij gaan door met de lijst met nummer 8. Nummer 18 is in handen ook van een dame. En vijf weken lang in de lijst, net zoals Jessie J. JCJ was alleen blijven zitten op 9, want die stond vorige week op 9. En deze dame stond vorige week op nummer 12. En dan heb ik het over uh, Emma Louise. Op nummer 8 met het nummer Jungle. In the dark room we fight.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 7 is in handen voor eh, Maroon 5 met Animals. 11 weken lang in de hitlijst alweer. Vorige week op uh, 14 e 7 plaatsen gestegen. Maakt deze plaats ook meteen zijn hoogste positie ooit in de, deze hitlijst. Ja, echt waar. Echt waar, ja, echt waar. Ja, we hebben hem eh, net al gehad, hè. Al net al, een tijd geleden op nummer 5 stond die Mega Trainer. Your Lips Are Moving. Was de snelste, is de snelste stijger van deze week met uh, eh, 9 plaatsen. Maar is ook niet helemaal eerlijk, hè. Want zij stond al in de lijst. Maar eigenlijk is de snelste stijger deze week George Ezra, Listen to the Man. Maar die is gewoon nieuw binnengekomen op de 19e positie. Dus ze eh, is even grofweg 21 eh, plaatsen gestegen eh, als je het heel uh, lullig gaat bekijken. Maar het is niet helemaal eerlijk natuurlijk, want George stond er niet eerder in. Ja, met zijn vorige nummer, Budapest. Die ook heel lang in deze lijst staan. Maar nu dus met Gandalf samen, Listen to the Man. Maar waarom begon ik over Megan Trainer? Nou, dat ga ik je vertellen. Wat was het volgende nummer die we gaan horen van haar? En dat is een nummer All About The Bass. Nummer 6 in de Euro Breakdown. Staat er al eh, langer in als dat ik hem presenteer. Ja, echt waar, ja, echt waar. Kan er ook niks aan doen. Hoogste positie ooit voor eh, deze dame met dit nummer was nummer 1. En vorige week eh, stond zij op de vierde positie. Volgens mij die week ervoor op de derde. Ah, goed, dat weet ik niet zeker meer. Moet ik even terug gaan bladeren, maar volgens mij wel, toch? Ja, volgens mij wel. Maakt niet uit. Vorige week in ieder geval de vierde positie. Megan Trainer, All About That Bass.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 <laughs> Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En bij mij lijst op nummer 5, maar ook in de Nederlandse top 40 op nummer 5 is dit Mark Ronson samen met Bruno Mars.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 Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon roll to retirement. I'm too hot. Hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot.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 Come on, dance jump own it. If you've sexed and flown it. Well, Saturday Nummer 5 in de Euro Breakdown. Op, eh, deze 16 januari. Mark Ronson. Uptown Funk. Samen met eh, Bruno Mars. Prachtig nummer. Ja, echt waar. Prachtig nummer. hey, eh, een leuke vraag. Hoeveel kerstbomen zijn er verbrand? met de kerstboomverbranding vorige week? Ehm, voor zover ik weet zaten we op de 567. ik weet dat er 1426 kerstbomen zijn ingezameld ondertussen. Kijk. Dus ik weet niet hoeveel ervan verbrand zijn en hoeveel ervan uh, eh, versnipperd zijn. Maar wel voldoende kerstbomen. Eh, voor die paar weken zon is dat eigenlijk toch. verder Dan staat zo'n boom jarenlang in het bos te groeien. En dan voor uh, drieënhalve weken uh, zagen hem de midden. Stop je er allemaal gekke dingen in. Stop je de lichtjes in en dat moet dan leuk zijn. Nou, ik vind het hartstikke leuk. om altijd de kerstboom in, uh, in mijn huis. Dan liep ik eh, door het eh, trappenhuis heen. Dan zag ik nog de dinnen liggen. Ik dacht, Nou ja, hè, dat hoort erbij. Nummer 4 in de lijst deze week is in handen van een... ik wou bijna zeggen van hele coole kinderen. <laughs> Maar dat is helemaal niet waar. Is Echo Smit. Vorige week stonden ze nog op de zevende positie. Zeven weken lang in de lijst nu. Hoogste notering ooit voor hun. 3. Hè? Dat klopt niet. Dat kan toch niet? Derde positie, hoogste positie voor uh, Smit. Nee joh, 7. Zijn hoogste positie hier nou, dus een eh, 4. Dat blijft mensen werken, heerlijk. Zevende positie ooit, hoogste ooit. Dus nu opgekomen naar de vierde positie. Eka Smit met Cool Kids. style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. we gaan draaien. Ja, dat is nummer drie. Echt waar, ja, dat is echt waar nummer drie. Staat al ondertussen weer 13 weken in de lijst. Maar eerst gaan we even klein terugblikken hoe het vorige week eruit zag. Nummer 3. Mm, And I'll write your name nummer 2. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week beginnen we met nummer 3 en dat is David Guetta samen met Sam Martin. Ik zei het net al 13 weken lang in de lijst. Vorige week dus op nummer 2.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 Maar nou ja, dat hoef ik eh, natuurlijk niemand meer te vertellen. Iedereen weet het eh, ondertussen wel. Dag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Inderdaad zijn we aangekomen aan nummer 1. Die is in handen van de prachtige dame Taylor Swift. Met Blank Space. for a weekend. So your name dressed like a daydream. So what's your name? Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Taylor Swift op nummer 1 deze week met Blank Space. En ja, de top 3 zitten weer op. Op 3 op David Guetta, Sam Martin, Dangerous. 2 Stromae, Lord Pusha T en Q-Tip, Meltdown. En één was voor Taylor Swift, Blank Space. 25e jaargang, aflevering 3. 16 januari 2015 vandaag. En als je naar de herhaling zit te luisteren, is het 17 januari. Deze week hadden we 15 stijgers, 8 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers.